Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Het is zweten in Europa. Bij ons is het vandaag al warm, maar in Frankrijk smelten ze bijna weg. Het kan daar de komende dagen wel 40 graden worden. En dus geldt er daar code rouge, code rood. Correspondent Frank Renaud weet wat dat betekent. De scholen daar blijven voor een heel erg groot deel dicht. Bijeenkomsten met veel mensen buiten en niet geventileerde ruimtes, die worden geannuleerd. En een Franse supermarktketen die heeft bekendgemaakt dat ze in één dag tijd 30.000 ventilatoren hebben verkocht. Dat is nog nooit vertoond. En ook in Spanje zorgt de hitte voor problemen. In Catalonië is ruim 1000 hectare bos afgefikt. Het Openbaar Ministerie eist celstraffen tot 10 jaar tegen de acht verdachten van een reeks gewelddadige overvallen. Op onder meer Nicky de Jager en René van der Grijp. Volgens de OM deden de mannen verschillende voorverkenningen. Zo knipten ze bij Nicky in ochtends vroeg al een gat in het hek rond haar tuin. De rechter doet volgende maand uitspraak. Op het strand van Bloemendaal is een vrouw zwaar gewond geraakt nadat ze is aangereden door een pick-up truck van de dierenambulance. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De dierenambulance werd gebeld voor een zeehond op het strand. De vrouw had foto's gemaakt van het dier en ging later op haar handdoek liggen. De bestuurder van de truck had haar niet gezien. En zo klonk het een paar maanden geleden. Thank you for supporting Ukraine. This victory is for every Ukrainian. Oekraïne won toen het Songfestival. Wat betekent dat zij het feest volgend jaar in hun land mogen organiseren. Maar dat gaat niet gebeuren. De organisatie vindt het vanwege de oorlog niet veilig genoeg. Wie het dan wel gaat organiseren is volgens verslaggever Joris van Poppel nog niet duidelijk. Ze gaan als eerste praten met de nummer 2, Groot-Brittannië. Dus er zijn gesprekken met de BBC om te kijken of die het kunnen gaan doen. Zweden heeft zich in het verleden ook al geopperd. Polen is sprake van geweest. Maar de EU gaat dus eerst praten met de nummer 2. Zegt daar wel bij dat de inzending van Oekraïne van dit jaar... dat die wel een prominente plaats zullen krijgen. Het weer veel zon en warm, goed smeren dus. Het is zo'n 25 graden in het noorden tot dik 30 graden in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A7 vanuit Hoorn naar Heerenveen bij Brezandijk. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Vanuit Heerenveen naar Hoorn. 4 kilometer bij Den Hoever met een half uur oponthoud. Je vertraging is 10 minuten bij Amsterdam Hemhavens op de ringweg. De A10 van Amsterdam vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt De Nieuwe Meer.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 She's a 90s supermodel. way back in high school when she was a good Christian. I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel.